บุ๊กทูหกสิบหกสัพพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง possessief pronomen deel 1 possessief pronomen 1ผม ของผม Ik, mijn. Ik, mijn. ผมหากุญแจของผมไม่พบ Ik vind mijn sleutel niet. Ik vind mijn sleutel niet. ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Ik vind mijn treinkaartje niet. Ik vind mijn treinkaartje niet. คุณ ของคุณ jij jou je jij jou je คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Heb je je sleutel gevonden? Heb je je sleutel gevonden? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Heb je je treinkaartje gevonden? Heb je je treinkaartje gevonden? Hij zijn. Hij zijn. Kun saap mij waar kun jij kong kau is? Weet je waar zijn sleutel is? Weet je waar zijn sleutel is? Kun saap mij waar toerot kong kau jou is? Weet je waar zijn treinkaartje is? Weet je waar zijn treinkaartje is? เธอของเธอ Zij haar Zij haar เงินของเธอหาย Haar geld is weg Haar geld is weg และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย en haar creditcard is ook weg. En haar kredietkaart is ook weg. rauw. Wij ons. Wij ons. คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Onze opa is ziek. Onze opa is ziek. คุณย่า คุณยายของเราสุขภาพดี Onze oma is gezond. Onze oma is gezond. คุณหนูของหนู Jullie, jullie. Jullie, jullie. เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Kinderen, waar is jullie vader? Kinderen, waar is jullie vader? เด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน Kinderen, waar is jullie moeder? Kinderen, waar is jullie moeder?